is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De coalitiepartijen en de oppositie hebben een akkoord bereikt over een veteranenwet. Daarin worden onder meer zorg en nazorg geregeld voor uitgezonden militairen en hun familie. Achtergrond van de wet is dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft tegenover veteranen, omdat die vaak onder gevaarlijke omstandigheden moeten werken. Premier Rutte is niet van plan om informatie over privébetalingen van het Koninklijk Huis aan de Kamercommissie stiekem te melden. Het vorige kabinet deed dat wel. Het informeerde de commissie vertrouwelijk naar aanleiding van speculaties in de media over het huis van prins Willem-Alexander en prinses Maxima in Mozambique. In antwoord op Kamervragen zegt Rutte nu dat er geen openbaar belang zat aan de betalingen en dat hij de commissie stiekem niet in een ongemakkelijke positie wil brengen. De premier voegt eraan toe dat de prins in 2007 een makelaar heeft betaald op een van de kanaaleilanden en dat hij daar geen enkel voordeel bij had. Een van de drie verdachten van de branden in het duingebied bij Bergen en Schorrol is vrijgelaten. Er is onvoldoende verdenking om de 44-jarige man uit Alkmaar nog langer vast te houden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist. De twee andere verdachten zitten nog wel vast. Dat zijn mastig is om de politieke situatie en veiligheid in Syrië te beoordelen. Daardoor kan de IND voorlopig geen beslissingen nemen over ingediende asielverzoeken. De Syrische asielzoekers krijgen in de tussentijd opvang in Nederland. De apenheul is vanaf volgende maand de enige dierentuin buiten Azië met neusapen. De drie mannetjesapen verhuizen vanuit Singapore naar Apeldoorn. De apen hebben opvallende grote neuzen en dikke buiken. Ze leven in het wild op Borneo en worden bedreigd met uitsterven. De apenheul wil op den duur meewerken aan een fokprogramma. Het weer, regen en onweersbuien wisselen elkaar af, vooral in het zuidoosten en oosten. Maxima rond de 20 graden, morgen eerst zon... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken 3 kilometer. A4 in de richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterbouden 6 kilometer na een ongeluk. Bij zoeterbouden is maar één reis ook open. Op de andere rijbaan staat ook een lange file van 10 kilometer. Op de ring Amsterdam A10 tussen Geusveld en knooppunt Koenplein 5. A12 Den Haag naar Utrecht op de hoofdrijbaan bij knooppunt Lunetum 2 kilometer door werkzaamheden.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 Sounds insane cause it is We can laugh, we can sing Have ten kids and give them everything Hold out together Got to have something to keep us together That's enough for me you moving, I won't ask where you've everybody has a past When we're we're doing all over again Everybody else is getting out of getting in it.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 Hij, Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de kroeg it isn't zitten, Dirk? Wat denk je? Ik even gewoon eh, hier, eh, ik, als je niet eraf. vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen.